Dik Hark met het NOS Journaal. De politie is op het oude terrein van de Hells Angels in Amsterdam een zoekactie begonnen. Het terrein is afgezet met zwarte doeken, er zijn speurhonden aanwezig en er staat een graafmachine klaar. Waarom de politie een zoekactie is begonnen is niet duidelijk. De Hells Angels hebben 40 jaar op het terrein aan de Wenkenbachweg gezeten. Onlangs vertrokken ze en na lang overhoop te hebben gelegen met de gemeente Amsterdam. Het aantal bijstandsuitkeringen is vorig jaar licht gestegen. Eind december werden 316.000 uitkeringen verstrekt, 9.000 meer dan in eind 2010. De stijging was bij mensen tussen 27 en 65 jaar. Het aantal jongeren dat in 2011 een uitkering kreeg daalde. Sinds 2009 stijgt het aantal mensen dat bijstand krijgt gestaag. Vorig jaar hebben de kleine 12.000 mensen asiel gevraagd in Nederland, een daling van 13% ten opzichte van 2010. Uit CBS-cijfers blijkt dat de grootste groep asielvragers uit Afghanistan komt. Het aantal mensen dat asiel vraagt schommelt al jaren rond de 12.000 per jaar. De FNV is bereid om de WW-premie weer door de werknemer zelf te laten betalen, maar dan moet het kabinet bij nieuwe bezuinigingen niet morrelen aan de WW-uitkering. Dat zei FNV-voorzitter Jongerius bij de presentatie van een alternatief plan voor de economie. De FNV pleit daarin onder meer voor meer investeringen in besparing van energie. Op de Seychelles staan vliegtuigen klaar om de duizend opvarenden van het cruiseschip Costa Allegra naar Rome te vliegen, zegt een luchtvaartvoervoerder van de eilandengroep. Het schip raakte maandag na een brand in de machinekamer stuurloos op de Indische Oceaan. Feyenoord-spits Fernandes is voor vijf wedstrijden geschorst. In de wedstrijd tegen PSV zou Fernandes zijn tegenstander Marcelo een kopstoot hebben gegeven. Voor de aanklager betaald voetbal telde mee dat Fernandes in het verleden al eens vaker was geschorst wegens wangedrag. Het hier nog bewolkt, nevelig en hier en daar mist. Vanmiddag vrijwel overal droog. Het wordt 9 graden aan zee en een gaat of 13 in het binnenland. Morgen weinig verandering. Vrijdag is er meer zon. Dit was het. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB.